Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Een rechter in de Palestijnse autoriteit en de PLO aansprakelijk gesteld... voor aanslagen in Israël ruim tien jaar geleden. De Palestijnen moeten van de rechter 655 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Onder een antiterreurwet kunnen Amerikanen die slachtoffer zijn van aanslagen in het buitenland... in de VS een zaak beginnen. De zaak was aangespannen vanwege zes aanslagen in en om Jeruzalem die aan 33 mensen het leven hebben gekost. De Palestijnen gaan in beroep tegen de uitspraak. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben tijdens het lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer de rijen gesloten gehouden. In de aanloop naar de statenverkiezingen volgende maand debatteerden acht partijen in Nieuwsuur, onder meer over de aanpak van terreur, het zorgbeleid, energie en werkgelegenheid. VVD Loek Hermans en Marleen Bart van de PvdA benadrukten dat de economie groeit en dat het aantal vacatures stijgt t 66 vindt dat VVD en PvdA als twee sumo-worstelaars tegenover elkaar staan. Er is veel kracht, maar weinig beweging, zei Tom de Graaf. Volgens SP'er Tini Cox werkt de aanpak van de crisis niet. Er zijn er juist meer dan een half miljoen banen verloren gegaan. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Nu er geen akkoord is, wordt het bezette bungehuis waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ontruimd. Supermarktketen Jumbo boycott producten van Douwe Egberts, Bertolli en Ferrero vanwege oneenigheid met de leveranciers over de inkoopprijzen. Daardoor liggen producten als Senseo, Nutella en olijfolie van Bertolli voorlopig niet in de schappen. Volgens Jumbo probeert het bedrijf een betere prijs voor de klanten af te dwingen. Het weer vooral in de kustgebieden een enkele bui, mogelijk met onweer.